Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Schiphol is een echtpaar aangehouden dat was ontsnapt uit een quarantainehotel. Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. Ze moesten binnenzitten in een beveiligde hotelkamer in Bad Hoeverdorp... omdat ze besmet bleken te zijn met corona en uit Zuid-Afrika kwamen. Dat land wordt extra in de gaten gehouden omdat er een nieuwe variant van het virus rondgaat. In plaats van de quarantaine netjes uit te zitten, ging het echtpaar er vandoor. Ze probeerden door te reizen naar Spanje en werden opgepakt terwijl ze al in het vliegtuig zaten. Scholieren moeten zo voor het eerst een mondkapje meenemen als ze op de fiets stappen. Vanaf vandaag moeten ze zo'n ding dragen als ze over de gang lopen of in de kantine. Daar hebben deze kinderen niet zoveel zin in. Stom, wordt heel benauwd en daar heb ik geen zin in. Ja, shit. <laughs> het is gewoon niet fijn een mondkapje op. Wel vervelend, maar ik snap het ook wel, want op school zijn wel de meeste coronabesmettingen. Als ze op hun plek zitten in de klas hoeft het trouwens niet. Een gewelddadige beroving gisteravond in Amsterdam. Het slachtoffer is hierbij beschoten. Volgens de politie was hij nog wel aanspreekbaar en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn na de beroving gevlucht op een scooter. Het is niet duidelijk of ze iets hebben meegenomen. En het gebeurt niet vaak dat we op maandagochtend alle eredivisie doelpunten van de dag ervoor kunnen laten horen. Maar gisteren waren het er opvallend weinig. In totaal werd er in vijf wedstrijden maar vier keer gescoord. Dus daar komen ze. Danilo, punt van de schoen en de goal van Tadic. Bloema, Vinicius nu wel raak. Ramaljo laat hem gaan, drommel niet en daar is dan de gelijkmaker. Hier volgens zit kopbal en dan wordt die verrichting veranderd en een doelpunt. Maar het is een eigen goal. Nou, je hoorde ook Ajax voorbij komen. Die club maakte er één tegen Sparta en werd daarmee de grote winnaar van het weekend. Concurrenten PSV en Feyenoord lieten allebei punten liggen. Het weer, kan glad zijn op de weg door een combi van kou en hagel of natte sneeuw. Ook de rest van de dag wat winterse buien, kans op wat zon en een gaatje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er nog niet. Wat wel opvalt is een vrachtwagen met pech op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord heb je daardoor een paar minuten oponthoud. Er staat nu 3 kilometer file en bij Purmerend Noord is de oprit dicht. Verder moet het verkeer rekening houden met lokale gladheid door winterse buien.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 If you only believe me. If you don't leave, believe. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM La di da da di da La di da da di da La di da da di da I won't waste your high, don't waste mine, mine If you want my trust, then take your time, your time My heart goes about close en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Leerlingen vanaf groep 6 moeten vanaf vandaag een mondkapje op in de gangen van de school. Een van de andere nieuwe coronaregels op de basisschool is... dat kinderen vaker een zelftest moeten doen. De Europese grensbewakingsdienst gaat vanaf 1 december met een vliegtuig patrouilleren langs de Franse, Belgische en Nederlandse kust. Hebben de EU-landen afgesproken na de bootramp met migranten bij Calais vorige week. En de Britse omroep BBC heeft Vivianne Miedema uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. De spits van Arsenal en het Nederlands elftal is gekozen door voetbalfans van over de hele wereld. Het weer nog, na een koude start met lokaal gladheid, schijnt vandaag af en toe de zon. Een winterse bui is ook nog mogelijk en het wordt zo'n 7 graden.